Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland is niet klaar voor een nieuwe coronagolf. Dat zeggen mensen in de zorg en wetenschappers tegen de NOS. De voorbereidingen zijn zo slecht dat er deze herfst of winter een nieuwe lockdown kan komen... als het met het virus tegenzit. Het grootste probleem is nog steeds het personeelstekort in de zorg... zegt gezondheidsredacteur Sander Zuurhaken. Daarvoor is ook geen kant-en-klare oplossing... En voor die onaangename waarheid lijkt de regering eh, ja, weg te tuiken. Eh, de deskundigen die wij hebben gesproken vinden dat men de kop in de zand steekt. En, dat, en, dat we er maar eigenlijk op hopen dat het de komende herfst mee gaat vallen. Juist nu corona even weg lijkt te zijn... is het verstandig na te denken over oplossingen voor dit soort problemen, zeggen deskundigen. Vandaag praat de Tweede Kamer er ook over. Bij een steekpartij in Hilversum is gisteravond iemand om het leven gekomen. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is dus niet gelukt. Er is een man aangehouden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En een nieuwe coronagolf in Noord-Korea lijkt helemaal uit de hand te lopen. Vorige week werd voor het eerst bekendgemaakt dat er een coronabesmetting was. Maar nu gaat het zo hard dat het leger zelfs wordt ingezet om te helpen. In Noord-Korea zijn weinig mensen gevaccineerd. Buurland Zuid-Korea heeft ook al hulp toegezegd. En groot feest gisteravond in Sittard. Fortuna Sittard won gisteren na een spannende wedstrijd met 0-1 van NEC. En speelt daardoor volgend seizoen opnieuw in de eredivisie. Bij het stadion werden de spelers opgewacht door de fans. Schitterend. Weer, een, weer eredivisie. En volgend jaar weer erbij. We hebben een zwaar seizoen gehad, maar ja, als je geel van hart hebt, dan, eh, dan ga je staan voor je clubje. En goede en slechte tijden. En we gaan er volgend jaar ook weer net zo hard voor. De overwinning van Fortuna betekende slecht nieuws voor Willem II. De club uit Tilburg degradeerde daardoor naar de eerste divisie. Het weer nog.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 So, I went into a bar, looking for sympathy, a little company. It's more easily said. It's always been the same. This type of mom. on top. I tried to play the part, but somehow I forgot just what I did it for.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 Dat zeggen ziekenhuisbestuurders en wetenschappers in een rondgang tegen de NOS. Bij het tegenoffensief bij de Oost-Oekraïnse stad Kharkov... hebben Oekraïnse troepen de grens met Rusland bereikt. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. De Amerikaanse president Biden reist vandaag af naar de stad Buffalo... waar een 18-jarige man zaterdag een racistisch gemotiveerde aanslag pleegde bij een supermarkt. Daarbij kwamen 10 mensen om het leven, voornamelijk zwarte Amerikanen. Het weer, zonnig, maar ook kans op regen of onweersbuien bij maximaal 26 graden. close now, let me tell you a lie. child, you got me running through the Baby to make it You're gonna get my You are a sweet dream with a tender while the name calling. And the girls respond to the call. I hear a woman shout out.